ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een oranje bulletin, want we zijn los. Nederland is begonnen aan de tweede EK-wedstrijd tegen Frankrijk in Leipzig. Verslaggever Lisa Arnold is bij een kroeg in Zwolle... en vroeg Oranje-fans wat ze denken dat er gaat gebeuren. Ik heb best wel veel vertrouwen hier vanavond. Ik denk dat we wel gaan winnen en ook met veel doelpunten. Ik denk 2-1 eh, voor Nederland. Ik denk zeker wel een gelijk spelletje. Ik denk dat Nederland best wel kans maakt vanavond. En hoeveel gaat het worden dan? 3-2 voor Nederland ik denk wel dat Nederland eh, gaat verliezen. Eh, ik denk dat 2-1 wordt voor Frankrijk. 3-1. Ik weet niet. Ik denk dat het er een beetje aan ligt of eh, Mbappé meedoet. En wie gaat scoren dan? Frimpong en Depay. Ik denk Weghorst weer in de laatste minuut of zo. Ik denk sowieso Reinders. Ja, dat wordt denk ik weer Wout Weghorst, net als de vorige keer. Nou, en inmiddels weten we dus dat Mbappé niet meedoet. Hij zit op de bank, maar zou eventueel met een masker kunnen invallen als het nodig is. En Jeremy Frimpong speelt in plaats van Joey Veerman. En dat is niet omdat Veerman wat verkeerd heeft gedaan, vertelt de bondscoach. Nee, totaal niet. Ik vind dat iedereen recht heeft om, eh, om eens een keer minder te spelen. Eh, Joey had natuurlijk wat meer balverlies dan je gewend van hem bent. Maar het is puur de rol eh, ten opzichte van Greensman. Alleen we moeten afwachten of hij daar dan ook daadwerkelijk speelt. Ja, en wie in Leipzig een Nederlandse agent ziet... heeft niet een biertje te veel op. De Nederlandse politie werkt namelijk samen met hun Duitse collega's... om de supporters een beetje in het gareel te houden. Ook agent Dennis is in Duitsland. En volgens hem kan de Nederlandse politie soms echt iets betekenen. Ja, ik weet nog, we waren voor in Hamburg. Nou, waren we jongens vervelend in de kroeg, iets met een betaling. En de Nederlandse collega's gingen naar binnen. En eigenlijk door gewoon te praten in de eigen taal werd het net wat makkelijker. Soms is er een taalbarrière, Duits-Nederlands, en dat wordt gewoon daardoor weggenomen. Maar een soort vakantie, zo kun je het niet noemen hoor, volgens Dennis. We maken dienst van 12 uur, werk echt wel lange diensten en wordt echt wel iets van verwacht. Dus nee, het is geen snoepreisje, maar ik ga niet ontkennen dat het heerlijk is om mee te maken.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

wrong, this town. wrong, this town. wrong, this town. wrong, this town. wrong, this town. wrong, happy down. Hey, it's been too long. Hey, it's been too long.